Amém. Amém. Amém. Feliz de estar aqui hoje. Ich bin blij om hier te zijn vandaag. Nesta reunião onde estamos declarando que o Senhor é nosso rei. Waar wij verklaren dat de Heer onze koning is. Ele é nosso rei eterno. Eeuwige koning. Todos os reis famosos del mundo Alle beroemde, alle beroemde koningen van deze wereld zijn dood. Maar onze Heer, onze koning is opgestaan. Hij is opgestaan in ons. al resucitado. Het is de moeite waard om de opgestaande koning te dienen. Al Jesus. Aan de koning Jezus. Todos zijn welkom hier vandaag in deze dienst. Vamos orar. Laten we bidden. O oh, Padre. O Vader. Hoy estamos aqui em tua presença. Vandaag nossas Traemos nuestras vidas em tus manos. Eh, Agora queremos dar-te graças por tua palavra. We willen Tu palabra que é bendecida, que é adorada, que é preciosa. Is, dat uitgesproken wordt, dat prachtig Tú eres is. el Dios de nuestras vidas. U bent de God van Bendice tu pueblo en esta mañana. nossos vidas uw volk deze Sea middag. Tu Espíritu Santo. Kom met uw Heilige Geest in elk leven. Tocando cada coração. En raak elk hart aan. Solo tu espírito puede hacer la obra en el corazón del hombre. Alleen uw geest kan werken in de mens. Y la gloria es tuya para siempre. En de glorie tuyo para is voor u voor altijd. Entregamos nuestro corazón a ti. We geven onze hart over aan u. Para que sea poseído por el Espíritu Santo de Dios. Zodat de Heilige Geest van God op ons kan komen. Y que tu gloria se manifeste, Señor, en este lugar. En dat uw glorie geopenbaard zal worden in deze plek. Que nuestra vida sea mm, regalo en tus manos. En dat ons leven een cadeau wordt in uw handen. Gracias, Padre, por tu misericordia. Dank u, Vader, voor uw genade. In nombre de Jesus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Vamos leer la palabra del Señor. Laten we het woord van God lezen. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas hoofdstuk 15, vers 11. Lucas hoofdstuk 15, vers 11. Vamos entonces. Jesús añadió. En Si hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su, su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nada se les daba. Entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante de ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero acepta acéptame como uno de tus, de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra o cielo e contra ti. Ya não sou digno de ser chamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Prontos traigan la mejor ropa e vístanlo. Póngale um anel, um anillo em sua mano e sandália em seus pés. Amém. Tot en met vers 22. El capítulo 15 de Lucas Hoofdstuk 15 van Lucas es el capítulo de los hallados y perdidos. Is de hoofdstuk van de verloren en gevonden. Aqui temos muitas coisas que foram perdidas e en, foram encontradas. In deze hoofdstuk zien wij vele dingen dat zijn verloren en dan weer zijn gevonden. Temos la gran el gran privilegio de de tener esse texto com nós que foi um texto es, eh, em, hablado por el propio Señor Jesucristo. Pero de todo lo que fue perdido, en el libro de Lucas, en ese capítulo, Lucas 15, lo que tenemos más en evidencia aquí es la parábola del hijo pródigo. Wat het meest zichtbare is in dit boek is het, is het verhaal van de verloren zoon. Era un muchacho que estando en la casa de sus padres. een jongen dat hij was in het huis van zijn vader. Él salió o quería conocer la vida afuera. Hij was in het huis van zijn vader en wilde weggaan en een ander leven leren kennen. A veces La vida es así. Soms is het leven zo. A veces uno es feliz y no sabe que es feliz. Soms ben je gelukkig en weet je niet dat je gelukkig bent. Y a veces cuando uno entra en situaciones tan terribles En, es que vas a ver que era feliz y no sabía. En dan wanneer je erge dingen meemaakt, dan pas zal je weten, oh, ik was gelukkig en maar, maar nu ben je het niet meer. Era un muchacho que tenía todo. Het was een man dat alles, alles had. Su papá tenía, parece que era de una familia muy bien abastarda, muy bien eh, controlada. Het leek alsof zijn vader uit een goed, goede familie kwam met goede welzijn en goede welvaart. Y este joven estando junto con su hermano, en deze resolvió salir de la casa. En deze jonge man was samen met zijn broer, maar hij besloot om uit zijn huis te gaan. Porque quería vivir la vida en otra parte. Want hij wilde zijn leven ergens anders leven. No quería más estar bajo la, el dominio de su padre. Hij wilde niet meer onder de heerschappij van zijn vader leven. Hizo la proposta a su padre, el padre lo aceptó. En hij maakte zijn vader een voorstel en hij heeft het gedaan. Y cogió la parte de su herencia. En hij nam zijn erfdeel. La herencia era prohibido partir herencia ou não era costume partir a herança quando os filhos todavia ou quando o papá todavia estava vivo? Het was niet een gewoonte om, het was niet normaal om je erfdeel te krijgen terwijl je vader nog leeft. Pero aquele homem com sua mente tão necia, mas deze... obrigou o papá a partir a herência. En de, aún um maar, estando vivo. Maar deze jonge man met zo'n dwaze gedachte heeft hij zijn vader um, gedwongen om hem de erfdeel te geven. Y e aquí nos dice que el padre partió la herencia y dio la parte que le tocaba y el hombre salió para una tierra muy distante. En de Bijbel zegt ons hier dat deze jonge man de erf, het erfdeel kreeg van zijn vader en hij ging naar een heel erg ver land. Allá, como hemos visto en el texto que hemos leído, en daar, zoals we hebben gelezen in de eh, tekst. Él malgastó todo lo que tenía. Hij heeft alles verspild dat hij had. Cuando ese hombre se viu con se encontró con dinero en la mano. Toen deze meneer kwam en dat geld in zijn handen had. Mucha plata en la mano. Heel veel geld in zijn handen. Pouca idade. Weinig leeftijd. Ja, distante de su padre. Ver weg van zijn vaders huis. Él dijo, ahora estoy como quiero en la vida. En hij dacht van nu ben ik vrij zoals ik wil in het leven. Y comenzó a entrar por caminos eh, de rebeldía. Ya el hecho de salir de la casa de su padre ya fue una rebeldía. En hij begon in rebelse wegen te gaan. Het feit dat hij uit zijn vaders huis ging was al iets rebels. Este joven comenzó a hacer de todo lo que quería. En deze jonge man begon van alles te doen wat hij wilde. Ya saben que la vida tiene ciertos, en la vida tiene límite para todo. En we weten al dat in het leven is er een limiet voor alles. Muchas cosas se pode fazer e muitas coisas não se pode fazer. Vele dingen kun je doen en vele dingen kun je niet doen. La vida es controlada por un sistema de valores. Het leven wordt gecontroleerd door een systeem van waarden. Entonces Sabemos que lo que es de valor, we weten sí dat, podremos hacer. Lo que no tiene valores, no podemos hacer. We weten dat als iets waarde heeft, dan, dan kunnen we het wel doen. Als het geen waarde heeft, dan kunnen we het niet doen. Y lo que vemos en ese texto es que este joven tenía una mente muy muy equivocada concernente a valores. En we zien hier in, in deze jongeman zijn leven, hij had een heel verkeerd gedachte betreffende waarden. Y estando solo por allá aonde estava, gastou todo o que tinha. En toen hij daar alleen was, heeft hij alles verspild wat hij had. Uh, los amigos está com uno solamente quando não tiene plata. De vrienden zijn alleen maar met iemand wanneer je geld hebt. Eh, las mujeres están con uno solamente quando uno tiene plata. Aqueles que lhe gustam de ter uma vida eh, livre en, en, en, con mujeres y amigos y eso. Degenen die los, een losbandig leven leiden, de vrouwen blijven dan ook alleen wanneer je geld hebt. Entonces llega el momento que todo pasa. En dan komt er een moment dat alles voorbij gaat. Yo trabajaba con un hombre y el hombre conocí un hombre que se quedó, bueno, llegué a trabajar con él. E ik heb een meneer leren kennen, ik werkte met hem en hij was heel arm geworden. Pero el hombre era muy rico. Maar hij was eerst heel erg rijk. E quando ele era rico, tinha visita de muita gente famosa. En toen hij rijk was, kwam er allerlei soorten mensen hem bezoeken. Hasta ministros vinha sua casa. Zelfs ministers kwamen hem bezoeken in Pero zijn huis. Ele me dijo, maar hij zei een keer tegen mij: Ore por mim. Bid voor mij. La vida me dio duro. Het leven is hard geworden nu. E Quando eu tinha En toen ik had, todos estavam comigo. Waren, was iedereen met mij. Pero já hora que não tenho, maar nu dat ik niet heb, nem sequer as chamadas telefônicas me atendem. Word ik niet eens meer gebeld. La situação deste jovem. De situatie van deze jongeman. Era uma situação assim. Was zo'n situatie. E aqui nos diz a Bíblia que ele toma a decisão, começa a pensar diferente. En hier zegt de Bijbel dat hij hier anders begint te denken. Começa a razonar. Hij begint te beredeneren. E disse: Quantos trabalhadores de meu padre têm abundância de pão e eu estou aqui morrendo de hambre? En hij dacht: Hoeveel um, knechten van mijn vader hebben zoveel eten en ik hier sterf van de honger? Primeiro foi cuidar de cerdos. Eerst ging hij um, Buscou um trabalho por toda parte. Hij ging overal werk zoeken. E o trabalho que lhe deram foi cuidar de cerdo. Het enige werk dat, hij, dat er was, was voor slaven dienen, uh, voor varkens hoeden. E como um judeu estava estava sendo lo pior que um judeu não pode fazer cuidar de cerdo. En als Joodse meneer deed hij het ergste wat hij kon doen, want Joden eh, gingen niet om met varkens. ¿Cuán bajo llegó la situación de este joven? Pero ni la comida de los cerdos le era permitido comer. Maar zelfs het eten de slaven mocht hij de cerdos. Entonces la situación era mismo difícil. En de situatie was heel erg uh, moeilijk. Você já imaginou una situación así? Heb jij je uh, zo'n situatie voorgesteld? No era fácil. Het was niet makkelijk. Y él dijo. En hij zei. Mi padre. Mijn vader. Tiene tantos trabajadores que comen de lo que quieren. Heeft zoveel knechten dat eten wat ze willen. yo aquí en esta situación. En ik ben hier in deze situatie. Qué hago? Wat moet ik doen? Voy uh, eh, me volveré a mi padre. Ik zal teruggaan naar mijn vaders es lo único que tengo que Dat is hacer. het enige wat ik kan doen. Tomar la decisión de volver Dus de beslissing nemen om terug te y, gaan. decir, y- y- y decir a él En te zeggen tot hem que de verdad pequé contra él dat ik waarlijk heb gezondigd y tegen hem. también contra Dios. En ook tegen God. Aquele joven tuvo Algumas equivocações em sua vida quando saiu da casa de seu padre. Deze jonge man had enkele um, verkeerde dingen gedaan toen hij uit zijn vaders huis ging. La primera equivocación es pensar que el dinero de eerste fout was om te denken dat geld es felicidade completa de um ser. De volledige geluk of welzijn is van iemands ziel. Por eso pensou, con dinero en la mano. Dus hij dacht met geld in mijn handen. Nadie nada me estorba. Kan niemand mij storen. Pero não era assim, Maar zo was het niet. A veces se tiene el dinero, pero Bueno, em Venezuela agora se tem dinheiro na mão, mano, pero no se pode comprar nada. a gente está morrendo de hambre. Soms heb je geld, maar kun je niks doen. In Venezuela hebben ze geld, maar kunnen ze nu niks ermee doen. Ok. E às vezes não tem muito dinheiro. e soms heb je heel veel geld. Pero está com uma enfermidade que só tem um, um mês de vida. maar, je hebt een ziekte, maar je hebt een ziekte waarbij je maar één maand kan leven. Y el dinero no puede hacer nada. En geld kan dan op dat moment niks doen. Entonces la, la primera equivocación dus de eerste fout fue pensar was om te denken que el dinero podría solucionar todo en su vida. Dat geld alles kon oplossen in zijn leven. No es así. Zo is het niet. La La otra equivocación grande que tuvo. De tweede grote fout dat hij had. De, foi desobedecer su padre. Was zijn vader ongehoorzaam zijn. Bueno, el propio Dios dijo que debemos honrar nuestros padres. Wel, God zelf zelf zei dat wij onze ouders moeten eren. Hasta la muerte. Tot de dood. No importa que edad tengo, si es casado, Maakt niet uit tiene nieto. of je getrouwd bent of hoe oud je bent. Los padres siempre siguen siendo padres. Va al, ma, uh, vaders en moeders moet je altijd als vaders en moeders beschouwen. Entonces cometió el grande equívoco en la vida en, de desobedecer a su viejo padre. En hij had een grote fout gedaan om zijn, zijn vader ongehoorzaam te zijn. E um outro erro grande que vimos aqui na vida desse jovem. En nog een andere grote fout dat we hier zien. Es que ele não tuvo, não tuvo um pensamento correto concernente a prioridade. Hij had geen juiste gedachten betreffende, betreffende prioriteiten. Há coisas que se têm prioridade. Er há zijn sommige dingen die prioriteiten hebben. E há coisas que há menos prioridade. En er zijn sommige dingen dat minder prioriteiten hebben. Claro que um jovem nesta idade. Natuurlijk een jongeman met zo'n leeftijd. Com uma mente llena de fantasia. Met een gedachte vol fantasie. Naturalmente saindo da adolescência ou na adolescência. In zijn adolescentie. Ele tem a ideia de que fora de seus padres e com dinheiro, com dinheiro em la mão todo va a ser muy bien. Denkt hij dan dat zonder zijn vader en met heel veel geld kan, zal alles goed komen? Porque a veces los jóvenes, los jóvenes tienen problema de no querer obedecer a los padres porque cree que es mucha ley sobre ellos. Want soms willen de ouders ja, soms willen de kinderen de ouders niet gehoorzamen omdat ze denken dat er te veel regels zijn. Pero en la vida la primera prioridad de un joven maar in het leven is het eerste. Es obedecer sus padres. Is de eerste prioriteit van een jonge man. Y si así es, todo irá bien. Porque la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros padres. Ese es el primer mandamiento con promesa. Entonces, vemos aquí algunos de los errores en tomar la decisión. Porque había patrones equivocados en su vida. Finalmente, el joven llega a la conclusión de que en la vida todo es fantasía y todo es engaño. Hay una realidad en la vida. Deze man komt tot de conclusie dat er maar één realiteit is, is in zijn leven. Hacer el correcto. Maar hij moest realiseren dat er maar één realiteit is om te doen en dat is het juiste doen. Tomar decisiones correctas. Be juiste beslissingen nemen. Entonces, levantóse, dice aquí. En hij stond op, staat het hier. Y fue a su padre. En hij ging naar zijn vader. El padre estaba esperando. De vader was aan het wachten. Porque el padre nunca dejó de esperar. Want de vader stopte nooit met wachten. El hijo se fue. De kind, het kind, de kind ging weg. Pero el padre estaba siempre esperando. Maar de vader was altijd aan het wachten. Porque no sabía dónde estaba el hijo. Want hij wist niet waar zijn kind was. Sabía simplemente que estaba perdido. Hij wist slechts dat zijn kind verloren was. Y el hombre y el muchacho toma la decisión en de deze volver. jongeman neemt de beslissing om terug te gaan. Y aquí vemos que Ele voltou a seu papá. En we zien hier dat hij terugging naar zijn vader. E de lejos, el papá vê que viene um jovem todo que parecia já um anciano de tanto sofrimento. En de vader ziet dan een jongeman aanlopen dat er al oud uitziet door zoveel lijden. Ropas quebradas. Gebrapos. gescheurde kledingen. Descalço. Zonder schoenen. todo lleno de, de, de marcas de su pasado. Vol met tekenen en, en uit zijn verleden. El padre sale a su encuentro. En de vader gaat deze jonge man tegemoet. Hay algo muy lindo que vemos aquí. En er is iets heel moois dat we hier zien. Y quiero dar énfasis hoy en el beso del perdón. En vandaag wil ik um, nadruk leggen op de kus van, vergiffenis, van vergevenis. Entonces el padre va al muchacho. Dus de jongeman, de vader Abraça gaat naar de jongeman. Su hijo. Hij knuffelt zijn kind. Y le beza. En hij geeft hem een kus. E parece que não estava olhando tão bem para para receber um beijo. En ik denk niet dat hij heel lekker rook om zomaar een kus te geven. Pero un padre. Maar een vader. Una madre. Een moeder. Nunca quer saber que eh, eh, eh, eh, sobre eso. lo que quiere, boeit het niet of, of er, over zulke dingen? Lo que quiere es darle el perdón Wat ze willen is vergevenis geven. y recibir otra vez En nogmaals ontvangen. en la casa. Thuis. Mis hermanos, Broeders en zusters. este, toda esta parábola del hijo pródigo Deze vergelijkenis van de verloren zoon quiere hablar sobre como Dios recibe al pecador que está irreconciliable con él. Heeft te maken over hoe God um, zondaren, zondaren ontvangt die niet te verzoenen zijn. Y cuando el pecador se arrepiente, que se vuelve hacia Dios. Maar wanneer de zondaar zich bekeert en komt Dios tot God, recibe, ontvangt God com todo amor, met, vol met liefde. E também com este beijo. En ook met deze kus. Também com este abraço. Ook met deze knuffel. El beijo. De kus. El beijo sabemos que é muito milenar. Huh? ¿eh? We weten dat de kus milenar, de millennials. We weten dat de kus al heel lang bestaat. La Biblia nos habla desde Abraham, we cómo besaban al, O sea que el beso es, es una demostración de, de amor. es een, een, een vertoning van liefde. Es una demostración de de amistad. Es een vertoning van vriendschap. Es una demostración de aprecio. Es een vertoning van um, waardering. E, en, todas las áreas que usted vaya, el beso siempre tiene que ser algo bueno. Op en gebied is de kus bijna altijd iets goeds. se hablaba del beso ya mucho tiempo And the Bible over kus. La cultura del beso creo que está en casi todas las naciones del mundo. Ik denk dat de, cultuur van een kus geven in elke natie is. Bueno, Há os <laughs> que se beijam constantemente. Quando se encontram. ou Outros mandam um saludo, um beijo para você. En sommigen zeggen, ja, een kusje voor jou. ¿Han pensado alguma vez en el Heb je ooit nagedacht over de kus? Ok. O beijo. Está em uma pareja que está enamorados. De kus is er bij een, een paar dat um, verliefd is. El beso está en padres y hijos. De kus is er in, met een vader en een kind. El beso está en, en amigos. De kus is er bij vrienden. Assim que el beso siempre quiere. El beso significa algo bueno. não é algo malo. O beijo sempre é algo bueno. De kus wil altijd iets goeds um, voorstellen. De maneiras que quando Judas vino traicionar a Jezus com um beijo. Dus eh, op zo'n manier zelfs dat toen Judas Jezus ging verraden met een kus. Porque vinieron a agarrar a Jesus. Want ze gingen Jezus vast, vastgrijpen. E eles não sabiam quem era Jesus. Maar de, de soldaten wisten niet wie Jezus was. Pero Judas vino, Judas dijo, aquele que yo besar. Judas, Judas zei, degene die ik kus. Judas teve uma mal interpretação sobre o beijo. E Judas had uma verkeerde interpretatie van de kus. El beso nunca pode ser de traição. De kus kan nooit van verraad zijn. El beso siempre representa el bueno, sempre representa valores buenos. De kus um, vertegenwoordigt altijd Amistad, goede waardes, vriendschap, amor, liefde, perdão, vergeving. y está eh, eh, eh, en las culturas del mundo. Era también una cultura en ese tiempo. Y aquel padre, cuando vio el hijo, el hijo no esperaba que le besara. Porque él sabía que había sido infiel con su papá. Pero el papá le besou, maar zijn vader kuste hem. E eu creio que ele hijo se quedou espantado como pode ser. En Tanto mal que eu hecho e este hombre aún me besa. En ik denk dat ze, de kind helemaal ver, verbaasd was. Hoe kan het zo zijn dat ik zoveel slecht heb gedaan en nog steeds kust hij mij? Halleluja. Esta es la imagen de Dios. Dit is de, het beeld van God. Esto es Dios con su pueblo. Dit is hoe God te werk gaat met zijn volk. Esto es Dios con el pecador que viene arrepentido. Dit is hoe God te werk gaat met de zondaar die met berouw komt. Entonces este beso. Dus deze kus. Era el beso del perdón. Was een kus van vergevenis. Era el beso de la reconciliación. Het was de kus van een verzoening. Com aquele beijo, met die kus, el padre estava dizendo, was de vader aan het zeggen: Te perdono. Ik vergeef jou. Te perdono. Ik vergeef jou. Com aquele beijo, o papa, papá estava dizendo. Met die kus was de vader aan het zeggen. Tu estarás sempre comigo. Jij zal altijd met mij zijn. Com aquele beijo, o papá estava dizendo. Met die kus zei de vader. Olvido de todo el pasado. Ik vergeet vamos Seguir de agora por delante. En we gaan nu van nu naar voren. Presente, in het futuro. En in de toekomst. Aleluia. Com aquele beijo. Met die kus. el papá estaba revolucionando las emociones de aquel hijo. Was the father de emoties van zijn, kinderen, van zijn kind aan het revolutioneren. Para que aquel hijo supiera con grande amor él tiene. Zodat de kind zou weten wat voor een grote liefde de vader heeft. Aquel era el beso de la aceptación. Dit was de kus van acceptatie. Quantas vezes decimos que perdonamos las personas? Hoe vaak zeggen wij niet, ik, we vergeven iemand? pero se um dia va a dar um beso en esta persona. Maar als je op een dag die persoon een kus zou geven. Puedes dar um beso? Kun je die persoon een kus geven? Puedes dar el beso del perdón? Kun je een kus geven van vergevenis? Ha perdonado sí o no? Heb je vergeven ja of nee? Sim. Sí. Ja. Pero si vai, si tiene que dar el beso del perdón. Maar als je een kus van vergevenis moet geven, puedes dar el beso del perdón? Kun je de kus zomaar geven? Não como o beijo de, de Judas. Niet de kussos van Judas. Yes. Pero el coração estava cheio de maldad. Dat een kus zomaar is, maar het hart is vol kwaad. Hmm? yeah. Ja. Ese era el beso del perdón. Dit was de kus van de vergeving. Van de verzoening. E Deus espera en God wacht que todos aqueles que você perdona dat een ieder dat jij die jij vergeeft pueda tener un corazón limpio, para se é necessário, dá-lhe também este beijo. Dat je zo een, een rein hart hebt, dat je, als het moet, dat je het ook een, iemand een kus kan geven. Um beijo de perdão. Een kus van vergeving. Há tantas heridas en el coração del ser humano. Er zijn zoveel wonden in het hart van de mens. E às vezes, uno nasce desde pequeno conseguiu tantas feridas em no alma. En soms van kleins af aan krijg je zoveel wonden in je ziel. Passa o tempo com todas essas heridas. En je gaat de tijd door met al deze wonden. E esto va acumulando. En dit gaat ophopen. Acumulando en la vida. Ophopen in het leven. El mundo es mal. De wereld is slecht. E quanta gente nos ha decepcionado. En hoeveel mensen stellen ons wel niet teleur. E, e, e quantas vezes fomos, decepcio, fomos decepcionados com na figura de autoridade en nossa hoe, vaak worden wij niet teleurgesteld door een figuur van autoriteit E criamos marcas em nosso coração en nossa alma. En we creëren aan wonden in onze hart, in onze ziel. E fomos uh, eh, guiados por atitude de, de, de rechazo e de, revolta. de revuelta. En we, we groeien dan op met een, een, een een attitude van verwerping. E às vezes já nos olvidamos. En wij vergeten dan. Huh? Pero si alguien nos habla de tal persona, maar we vergeten het soms, maar wanneer iemand, zijn, iemand over iemand heeft, no quiero ni pensar por el mal que me hizo. dan wil ik er niet eens aan denken, want die heeft mij zoveel kwaad aangedaan. Y vivimos una vida amargada. En we leven een bittere leven. Llena de problemas. Vol met problemen. Y La falta de perdão en het gebrek aan vergeving trai al ser humano brengt tot de mens. Isso está constatado tanto na Bíblia como cientificamente. Dit is zowel bijbels maar ook wetenschappelijk. La falta de perdão trae al, al ser humano brengt aan de mens dolores, enfermidades, um, ehm, pijnes, ziektes, muitos tipos de câncer, heel veel soorten um, ehm, kanker, uh, problemas traumatológicos, um, ehm, problemas de ordem psicológica, de, de, de las cuantas. Psychologische problemas en, en trauma's. Porque comenzó en el corazón. Want het begon allemaal in het hart. Porque el alma está herida. Want de ziel is verwond. Pero hoy Dios quiere hablar con nosotros. Maar vandaag wil God tot ons spreken. Del perdón. Over de vergeving. Pero de una manera más abierta. Maar op een um, opener, de una manera bien manier. clara. Op een manier dat heel duidelijk is. Con el ejemplo del hijo pródigo. Met het voorbeeld van de verloren zoon. Dios nos quiere llevar. God wil ons dan nu brengen. A poder dar también este beso, si es necesario, a alguien que nos hizo mal. Om ook open te staan om zo'n kus te kunnen geven aan iemand die ons pijn heeft gedaan. Hallo. Vamos seguir. We gaan door. No dice. Het zegt ons. que el papá abrazó dat de vader hem had omarmd y besó en gaf hem een kus. Bueno, pero não quedou solamente aí. Mas het bleef niet alleen daarbij. Quando Deus quando Deus nos nos nos salva, quando Deus nos resgata, wanneer God ons redt en ons en ons ja, ons redt. Deus quita de nós outros los rasgos del pasado. Haalt God van ons de, de sporen van het verleden weg. Es imposible que vengamos al evangelio y, y, y seguimos con las mismas marcas del pasado. Het is onmogelijk dat we naar in het evangelie komen en we blijven met de sporen van het verleden in ons. Entonces si seguimos con las mismas marcas del pasado no podremos funcionar als, bien als, en el en el evangelio de Cristo. Als we blijven met de sporen van het verleden dan kunnen we niet goed functioneren in het evangelie van Christus. Entonces Dios qué hace? Wat, dus wat doet God dan? Dios quita esos rasgos, essas, esas marcas. God verwijdert deze sporen dan. Y aquí vemos un gran ejemplo cuando el hombre Uh, después de, abra de abrazar e, en, besar a su hijo. Hier zien we een grote voorbeeld wanneer de man zijn kind omarmt en kust. Él decía zei hij a su siervo, tot zijn knechten: Traiga la mejor ropa y vista en él. Breng de beste kleding en Clatham. Oh, poderia o homem dizer, tra traiga uno de, de, roupa vieja que há por aí que nadie, que não serve mais. Hij kon zeggen, breng maar zo'n oude kleding dat niemand meer gebruikt. De una ropa ya usada. Van zo'n gebruikte kleding. Porque él no merece. Want hij verdient het niet. Pero aquí vemos el valor del perdón. Maar hier zien wij de waarde van vergeving. El valor del perdón. De waarde van vergeving. Quita todo el menosprecio que uno y, o, que uno tiene por otro. Het haalt alle uh, min, minderwaardigheid dat jij hebt ten opzichte van iemand. Quita toda la culpa. Het haalt alle schuld weg. Y restaura la persona. En herstelt de persoon. Como una persona di alto valor. Oh, voor, en herstel zo'n persoon als iemand van grote waarde. El papá dijo, de vader zei, busquen la mejor ropa y vista en el muchacho. de beste kleding en kleed hem. Aleluya. Cuando venimos a Dios, wanneer wij komen tot God, ya Dios no quiere que andemos con ropa vieja del pasado. Wil God niet meer dat wij lopen met oude kleding van het verleden. Porque eso va a quedar en nuestro trayecto, en nuestra vida. Want dit blijft in ons traject en in ons leven. Dios quiere que vistamos ropa nueva. God wil dat wij nieuwe nieuwe kleding aantrekken. Y él nos da ropa nueva. ¿Cuánto recibieron ropa nueva hij geeft ons nieuwe kleding. Hoe Aleluya. hebben nieuwe kleding ontvangen? Dios nos da ropa nueva. God geeft ons nieuwe kleding. Para que lo, las marcas del pasado salgan de nosotros. So de, de sporen van het verleden weggaan van ons. Una ropa nueva para que sienta placer. Een nieuwe kleding zodat wij een eh, plezier hebben. Imagine usted Stel je voor, tienda. Je gaat naar een, een, een winkel. Quando compra uma roupa nova, como se sente? Wanneer je een nieuwe kleding koopt, hoe voel je je dan? Se mira no espelho, Je kijkt naar de spiegel. Ah, está bem. Há uma sensação de prazer, não? Er is een, een, sensatie, een sensatie van plezier en oh, welzijn. Oh, a camisa me quedou bem. Oh, het is goed gebleven. Y le digo que não é necessário ser ni Lacoste, ni Lacosta, ah, het Tommy, ni, geen Tommy. Ok? Si não pode comprar marca, que compre. Als je merk kan kopen, tuurlijk koop het. Pero é, ropa nueva, sea, se é, una ropa é, het, é, é, maar, als het é, é, nieuw é, is, is altijd is het <laughs> trapos que este homem estava vestido. God veranderde de que oude, nosotros estábamos vestidos. God veranderde de oude kleding die wij hadden. Los trapos viejos que teníamos. Dat oude kleding dat jij had. Y nos dio en hij geeft ons ropa een nieuwe nueva. kleding. Aleluya. Aleluya. Ya no tiene que andar mal vestido. Je hoeft niet Ahora meer slecht ropa nueva. Te zijn. Nu met nieuwe kleding. Las ropas del Espíritu. De kleding van de geest. Oh, esas ropas son preciosas, son gloriosas, son poderosas. Una ropa nueva para que no esté desnudo. Een nieuwe kleding zodat je niet naakt rondloopt. Una ropa nueva para que no esté desnudo. Você sabe que não podemos andar desnudo? We weten al dat we niet naakt kunnen rondlopen. E a pessoa personen kennen quase como que desnudo, se en zijn, se Sommigen die lopen alsof ze bijna naakt zijn. Para quê? Waarom? Ah, oké. Okay. oké. <laughs> Okay. Una ropa para que não esté desnudo. Een nieuwe kleding zodat je niet naakt rondloopt. La Biblia dice que quando Adán pecou, Deus. De Bijbel zegt dat Dios mismo hizo Adam las ropas de, de, de, de hojas e, de de, de de piel e, e, e, les entregó. Toen Adam had gezondigd, had God zelf nieuwe kleding gemaakt voor Adam. En zij kleden zich. Entonces, para que no esté desnudo. Zodat je niet naakt rondloopt. Adiós sea la gloria. Uma roupa nova para que esteja seguro. Nieuwe kleding zodat je zeker bent. Sabe que é você tem uma roupa llena de, de, de hueco e não sabe se vocês estão vendo por aqui ou Weet por, je, por acá? Dat, hoe het is om een kleding vol met gaten Uma roupa nova você está seguro que está bem. Met nieuwe kleding weet je altijd tá dat je goed rondloopt. Ja? Yeah? uma roupa nova. Nieuw, nieuwe kleding. Para demonstrar transformação. Om verandering um, naar voren te brengen. Com uma roupa nova você está transformado. Met eh? nieuwe kleding ben je getransformeerd. Oiga, se vê outra pessoa. Oh, je ziet er anders uit vandaag. Está vestido com uma roupa nova. Je hebt nieuwe kleding. Uma roupa nova para que seas agradecido. Nieuwe kleding zodat je um, uh, dankbaar bent. Quem de ter se quedariam contentes de receber uma roupa nova? Hoeveel de vocês zouden blij, blij uh, eh, zijn wanneer je nieuwe kleding krijgt? Por exemplo, os, os, amém, glória a Deus. E quando nós outros conseguimos uma roupa nova, en wanneer we nieuwe kleding krijgen, alguém nos dá um regalo, iemand geeft ons een cadeau, então você recebe regalo, dan ontvang je cadeau. Se queda, se vai com o regalo. Je gaat met cadeau weg. Depois, como que nada passou? Não aconteceu daarna, nada. Het is alsof niks is gebeurd. Entonces, más después, en veel daarna, la persona que le dio el regalo, de persoon die jou de cadeau heeft gegeven, quiere saber si le gustó el regalo. wilt weten of je het wel leuk hebt gevonden. De, de una vez usted, uno, uno ya tiene que decir, je moet gelijk zeggen, gracias. ja, heel erg bedankt. Gracias ja, por su bedankt regalo. No es Cadeau. Zo zeg je het, hè? Ah, ele quedó el regalo? Oh, bien. Oh, hoe was de cadeau? Goed? Quedó bien. Was goed? Hij ah, quedó. Ja, het was heel goed. Então, se, ele, ele quer dar o regalo de é assim? Que pessoa tão fria, tão sem emoção, tão mal agradecido. Als je Mas assim? Als je zo reageert, zal degene zeggen die jou cadeau geeft van, hey, zo ondankbaar ben je, zo koud. Oké, okay. se acuerdan que Deus nos ha dado ropa nueva. Nosotros. Weet dat God ons nieuwe kleding heeft Quantos gegeven. estão entendendo? Hoeveel begrijpen dit? Deus nos ha dado roupa nova. God heeft ons nieuwe kleding gegeven. Para quitar de nós outros. Om uit a ons... imagem de, de, de, culpabilidad del alma que tínhamos para quitar, para mudar nuestro, nuestro, schulden, nuestra vida. Alle dingen dat we hadden weg te halen. Entonces Dios espera dus God verwacht que seamos dan, agradecidos, dat wij dankbaar leven, que estemos en su presencia, dat wij in zijn adorándole. Zijn, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Por eso adoramos a Dios, daarom por eso servimos wij. a Dios, daarom dienen wij. Porque tenemos que dar gracias, want wij moeten dank geven, porque él nos ha dado ropa nueva. heeft ons nieuwe kleding gegeven. Para usar. Ahora vivimos diferente. Aleluya. Wij leven nu anders. Una ropa nueva. Nieuwe kleding. Porque vai haver fiesta. Want er zal feest zijn. Aleluia. Prepárense. Bereid porque vai haver fiesta. Want er zal feest no zijn. puede entrar en la fiesta con ropas viejas. Je kan niet de feest binnengaan met oude kleding. Y la fiesta ya estaba preparada para el joven. En de feest was al uh, aan voorbereiden voor de jongeman. Porque ya tenía un, una un, ternero o ternera, como uno. una vaca. vos son calf, preparada. claro La mejor, la más bonita. De meest mooie kalf. Para hacer la fiesta. Om, om het, eten, om het feest te maken. Dit zien we hier in de tekst. Entonces una ropa nueva. Dus nieuwe kleding. ¿Por qué Dios nos da una ropa nueva Waarom geeft nos God perdona? ons nieuwe kleding wanneer Hij ons vergeeft? Porque va a haber fiesta. Want er zal feest zijn. Va a haber fiesta. Er zal feest la zijn. dice que los un día en los cielos. De Bijbel zegt dat de geredden... de Zegt dat degenen die gered in de hemel zullen zijn. las bodas del cordero. Wij zullen naar de hemel gaan. Para estar allá, en om daar te zijn, tenemos que estar con esas ropas nuevas, moeten we met die nieuwe kleding zijn. Dado, dat God ons heeft gegeven. in zijn aanwezigheid. Habrá fiesta. Er zal feest zijn. Por eso una ropa nueva. Daarom nieuwe kleding. Pero no se quedó hasta ahí. Maar daar bleef het niet bij. Hay más cosas. Er zijn meer dingen. El papá dijo, de vader zei: Traigo un anillo. Breng een ring. Sabem para que sirven los anillos? Weet je waarvoor een ring staat? Los anillos Es de compromiso, ¿no? Een ring staat voor een verbintenis. Cuando alguien está novio, wanneer je um, verloofd bent, va, alguien se va a casar, wanneer iemand gaat trouwen, dice, coge la, el anillo, dan neem je een ring y dice, en je zegt, con este anillo, met deze ring me casaré contigo. zal ik met jou trouwen. ¿No es así? Zo is het toch? Con este anillo me met casaré deze ring contigo. zal ik met jou trouwen. Y tú serás participante de todo lo que tengo. En je zult deelnemen aan alles wat ik heb. Y el símbolo es el anillo. And that symbol is the ring. El anillo es para declarar. De ring is om te verklaren. Los reyes, los reyes usaban los anillos, sus anillos. De koningen gebruikten in die tijd hun ringen. Y cuando ellos declaraban una cosa, en wanneer ze iets verklaarden, een gebod gaven, ellos batían como sello. gaven ze een zegel met hun ring. E declarava que assim é. En ze verklaarden dat é assim. Então, se o papá disse a seu filho. Dus de vader zei dan tegen zijn kind. No va a receber solamente la ropa. Je gaat niet alleen nieuwe kleding krijgen. Sino también el anillo. Maar ook de ring. Yo creo que el joven pensó, si já estou tão bonito, ¿para que mais anillo? van als ik al mooi eruit zie, waarom nog een ring erbij? Pero Dios cuando da, da completo. Maar God, Dios wanneer hij completo, geeft, he? geeft hij volledig. Dios da todo completo. God geeft alles volledig zoals het hoort te zijn. El anillo, de ring, para que puedas declarar om te verklaren dat de overwinning van God in jouw leven is. El anillo para que puedas declarar vida nueva. De ring om te verklaren dat er nieuw leven is. El anillo para que sepas que tiene compromiso conmigo. De ring om te weten dat je een verbintenis hebt met God. Een verbond met God. El anillo para que sepas que tiene derecho otra vez de a la herencia. De ring om te weten dat je nogmaals um, deel hebt aan, het erfenis, aan de erfenis. El anillo era símbolo de entrega, o sea, de posse de, de, de, de, de bienes. De ring was um, symbool van bezit. Pero el hombre ya había gastado su parte. Maar hij had zijn deel al uitbesteed. Pero Dios maar God, nos da outra parte quando nieuwe a ele, we weer komen tot Hem. Claro que hemos gastado muito no mundo. Natuurlijk hebben we heel veel besteed Pero quando vinimos a Cristo Jesus, dá o direito de Jezus komen, Ele nos dá o direito de nova herência. de recht voor nieuwe erfenis. Y la Biblia nos dice en de Bijbel zegt que ons, ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Dat we nu erfgenamen en mede-erfgenamen zijn van God. En las promesas de Dios. In de beloftes van God. Un nuevo anillo. Een nieuwe ring. Una nueva herencia. Een nieuwe erfenis. Un nuevo anillo. Een nieuwe ring. Una nueva pos. Een nieuwe bezitting. Oh, halleluja. Solo Deus pode fazer isso. Alleen God kan zoiets oh. Ah. doen. Está entendendo a mensagem do perdão? Begrijpen jullie de boodschap van oh, vergeving? Oh. Aleluia. Um novo anillo. Een nieuwe ring. Era símbolo do Espírito. É símbolo do Espírito Santo. É symbool van de Heilige Geest. Em nossa vida. In ons leven. O Espírito Santo na Bíblia está comparado, ou o pacto do Espírito Santo está comparado com o anillo. Dat, dat verbond van de Heilige Geest um, wordt symbolisch gezet als een ring. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios 5, vers 5. Nos diz: "E el que nos preparou para esto mesmo es Dios. En degene die ons hiervoor heeft voorbereid is God. Quem nos deu El anillo del espíritu como garantía. Die ons de ring van de geest gaf als Dios ehm, nos dio garantie. el anillo del espíritu. God heeft ons de ring van de Heilige Geest gegeven als garantie. Como garantía. Als een garantie. Y como fue eso? En hoe is dat dan? Quando Jesus estava aqui, Depois se morreu, ressuscitou. Toen Jezus hier was en opstond uit de dood en ging, Jesus consumou el plan de salvación. Heeft, heeft Jezus de, de plan van verzoening Voleindigd. Y fue al cielo. En hij ging naar de hemel. Y dijo, en hij zei, no os, no os dejaré solos. En hij zei, ik zal jullie niet alleen laten. Pero vendrá el consolador. Maar de, de trooster zal komen. El Espíritu Santo. De Heilige Geest va a quedar con zal met jullie blijven. el Espíritu Santo de Heilige Geest estará con ustedes. zal met jullie blijven. El Espíritu Santo es la garantía. De Heilige Geest is de garantie. Que volveré dat ik weer terug zou komen. Halleluja. Por isso, quando estavam reunidos allá em Jerusalém, daarom, quando Jesus subiu ao cielo, daarom toen Jezus naar de hemel ging en ze waren daar in Jeruzalem, todos estavam preocupados. Waren ze allemaal bezorgd? Como es eso? Hoe is dit nou? Que passou? El maestro se foi. De, de meester is weg. Los ángeles dijeron a ellos. De engelen zeiden tot hen. Varones Galileu, porque miras hacia arriba? Waarom kijken jullie naar boven? El mismo Jesús que subiu volverá. Dezelfde Jezus die wegging zou weer terugkomen. Hij zou weer terugkomen. Assim como viste subir. Dus net zoals je hem omhoog zag gaan. Entonces el Espíritu Santo. Dus de Heilige Geest. Es el anillo, es la arra de, de, de, de, de nuestra vida. Is de ring, is de onderpand van ons leven. El anillo es símbolo de autoridad. De ring is symbool voor um, autoriteit. El joven podría ahora tener autoridad. de jonge man kon niet autoriteit Que você pensa que uma pessoa que estava perdido, que comia, que nem sequer podia comer com os, com, com os cerdos, agora tem autoridade. Dus nu iemand die met varkens was, heeft nu autoriteit gekregen. Hoe zit dat? Así Dios nos rescató del mundo. Zo heeft God ons gered van de wereld. Y nos dio autoridad en hij ahora. Heeft ons autoriteit Como hijos suyos. Als zijn kinderen. Tenemos autoridade. We hebben autoriteit. Tenemos autoridade para atar e desatar. We hebben nu autoriteit om te binden en ontbinden. Halleluja. Tenemos autoridad para reprender enfermedades. We hebben autoriteit om ziektes te bestraffen. Dios nos ha dado autoridad para reprender los espíritus de demonios. God heeft ons autoriteit gegeven om de demonen te bestraffen. Halleluja. Oh. Dios nos ha dado autoridad para hacer Señales. God heeft ons de autoriteit gegeven om tekenen te doen. Yo me acuerdo quando eu era niño. Ik herinner mij toen ik kind was. Eu sofria de epilepsia. Um, leed ik aan epilepsie. Y yo caía, caía por toda parte. Ik caía viel overal. Caía. Ik viel op de grond, ik viel overal. Mis padres estaban siempre pendentes de mí. Mijn, mijn ouders letten altijd op mij. Porque podía caer en fuego en Want ik, parte. op morir. ik kon op vuur vallen of ergens vallen en doodgaan. Y los ataques eran constantes. En deze epilepsieaanvallen waren constant. Y en aquel tiempo no había tantas medicinas como hoy para eso. En, in die tijd waren er niet zoveel medicijnen zoals we nu hebben. Y nosotros no conocíamos al Señor. En wij kenden de Heer Jezus niet. En ese tiempo in die mi, tijd mi mamá aceptó el evangelio. had mijn moeder Jezus aangenomen in haar leven. Era Nueva convertida. En ze was net bekeerd. Y un día Havia como uns 15 dias de, de creyente. En ze was iets van twee weken aan bekeerd. Pero já havia recebido las aras. Maar ze had al de ring gekregen. La, la, já havia recebido el, el anillo. Ze had al de ring gekregen. Porque uno recibe el anillo cuando se converte a Cristo. Want je krijgt de ring wanneer Jezus Christus aanneemt in je leven. Quantos creen? Quantos tienen el anillo aquí? Hoeveel hebben de ring vandaag? Oh, aleluia. E aí eu digo, eu vou orar. ga bidden. Eu nem vou chamar o pastor. Ik ga niet eens de voorganger erbij roepen. Hij orar. Ik ga zelf bidden. E Jesus vai sanar. En Jezus zal genezen. Los que están, ustedes deben saber que quien tiene epilepsia tiene e listo. Sorry. Quem epilepsia tiene. Oh. De, dus jullie moeten weten wie epilepsie heeft, die heeft het gewoon en klaar. No tiene epilepsia. Dat zul je altijd hebben. ¿Sabe que es terrible una epilepsia? En weet je hoe erg, is, weet je hoe erg epilepsie is? Oiga eso, es terrible. Het is erg. Então, minha mamãe deu, vou orar. Mijn moeder zei, ik ga bidden. E o Senhor vai sanar. En de Heer zal genezen. E sendo nova convertida. En ze was net bekeerd. Em aquele momento orou por mim. Op dat moment bad ze voor mij. Pôs suas manos em minha cabeça, ze orou comigo. Hand op mijn, mijn hoofd e en bad voor mij. la enfermidade com la autoridade em nome de Jesus. En ze bestrafte de ziekte in de naam van Jezus, door de autoriteit van Jezus. En ik werd op dat moment genezen. Halleluja tienen más de 45 e años. Meer dan 45 jaar que eso aconteció. Was dit gebeurd? Fue la última vez. De laatste keer. Que sufrí epilepsia. Dat ik epilepsie heb Jesus meegemaakt. Me sanó. Jezus heeft mij genezen. Halleluja. Por la autoridad. Door de autoriteit. Eu quero dizer a você que está aqui nesta tarde, en esta mañana. Jou zeggen dat hier in de, vanochtend bent. Você tem a autoridade de Deus em sua vida. Jij hebt de autoriteit van God in jouw leven. Ah, pastor, eu só tenho um mês de oh, convertido. God, oh, oh, voorganger, ik ben maar één bekeerd. Não importa, pode ser Het maakt niet uit. Het is op dat moment. Usted entrega su vida a Cristo. Je, je leven geeft aan Christus. de Dan Dios. krijg je de autoriteit van God. Para actuar en el reino de Dios. Om te handelen in het koninkrijk van God. Señales. Met tekenen. Porque la Biblia nos dice. Want de Bijbel zegt ons. Esas señales seguirán. A los que creen. Dat deze tekenen degenen die geloven zullen volgen. En mijn nombre es echarán fuera demonios. En mijn naam zullen demonen wegjagen. En mijn nombre echarán fuera, fuera demonios. En mijn naam zullen ze demonen wegjagen. Halleluja. A senhora nos nos buscou pouco tempo allá na igreja. Mevrouw kwam, mevrouw kwam laatst ons, um, ehm, ons zoeken in de kerk. tinha problemas que não, não estava podendo dormir. Ze had problemen want ze zei ik kon niet, ik kan niet slapen. Uh, um, zeg je dat? Als je knijpen, knijpen. Ella sentia que ele Zij voelde alsof er iets was dat haar kneep. Ik weet niet hoe dat heet in Spaans. Peet. Weet je dat je boos wordt wanneer je ehm, een kneep krijgt? Een, Er zijn vaders die, die zo doen bij hun kinderen, bij hun oren. Doe dit nooit met jouw kind, alsjeblieft. Dat is slecht. Dit geeft um, een, een, een, een gedrag van opstand in de kind. Pero esa señora Ze zei, ik voel dit 24 uur per dag. Eh, maar ze keek aan de ene kant, aan de andere kant en ze zag niks. Pero Zij is uit een religie uit India. met heel veel goden. Entonces ella dijo. En ze zei. Que quería ser sanada. Dat ze genezen wilde worden. Yo dije ella, el Señor te sana. Ik zei, Jezus geneest jou. Eso es puro obra del diablo en tu vida. Dit is sowieso een werk van de vijand, van de duivel in jouw leven. Pero el Dios que yo sirvo, maar de God die ik dien, puede sanar. kan jou dienen, kan jou uh, genezen. Ahora nosotros los pastores no somos unos gurús que, que pone la que, que wij, hace wij als pastors, zijn, wij zijn geen gurus die handen leggen no, en iets doen. Nee. Nosotros creemos en el poder de wij Dios. Wij geloven in de, na, in de kracht van God. Y el Dios verdadero hace el milagro. En God doet de wonder. Pero si oro por usted, maar als ik voor jou bid, y usted va seguir adorando a esos dioses, en je gaat door met die goden aanbidden, no va pasar nada. dan gaat er niks gebeuren in jouw leven. Porque de que vale orar por ti aqui agora? Want wat is het de moeite waard om voor jou hier nu te bidden? E esse demônio vai salir. En deze demon gaat weg. Depois você vai buscar aí outra en daarna ga je zelf die demon opzoeken. Então diga meu de uma vez. Dus zeg mij nu. Ah não, então assim. En para... Para oh, nee. de religião Nee, om van religie te veranderen, dat wil ik niet. Porque llevo toda la vida en eso. Want ik ben mijn hele leven al zo. Llevo toda la vida en eso. Mijn hele leven ben ik al zo. Entonces yo pensé, entonces va a llevar toda la vida En toen dacht ik van, dan ga je je hele leven door met die knijpen, die knepen. Me entiende? El Señor sana. De Heer geneest. Pero uno no tiene que ir más allá a buscar. Maar iemand a vivir moet niet daar naartoe en opzoeken. Porque no va a adelantar nada. Dan, dan ga je niet vooruit. Gloria a Dios. Gloria aan God. Jesus quando sanou, Jezus toen hij genas. Se, muitas vezes quando sanava, ele toen decía, hij genas zei hij. Vaya, ga, cuidado, não peque mais. Ga en rust niet meer zonder. Para que não passe peor. Zodat het niet erger wordt. Pero el Señor nos ha dado autoridad para reprenderlo el mal. God heeft ons de autoriteit gegeven om het kwade te bestraffen. Y terminamos con esta parte. En we eindigen met dit stuk. Coja una sandalia. Neem een sandaal. Y ponga en los pies. En zet het in, op uh, bij zijn voeten. Bueno, el hombre ya estaba vestido. Dus hij was al gekleed. Ya había recibido el beso del perdón. Hij had al de kus van vergeving. Ya estaba vestido. Hij was al um, gekleed. Ya tenía anillo. Hij had al de ring. E agora? En nu? que faltava? What missed Faltava a sandália, porque não se pode andar vestido com roupa nova e descalço. Er miste de sandalen, want je kan niet mooi gekleed zijn, maar dan zonder schoenen. Dios da completo. God geeft volledig. Sandalen en tus pies. Sandalen aan zijn voeten. Contra los espinos. Tegen de, de, de, de doornen. Para que pueda andar bien. Zodat hij goed kan lopen para que consiga avanzar. Zodat hij vooruit kan gaan. Para que consiga andar y correr. Zodat hij kan lopen en rennen. Dios prepara God todos aquellos bereidt een ieder que viene a él die tot hem komen Arrepentido. met berouw Con un abrazo. met een knuffel, Con um beijo, met een kus, Con la sandalia. met sandalen, Con el anillo, met een ring, y con la ropa, en met de kleding. Laten we even opstaan. Aleluya. Gloria al Señor. Piensa en este momento en esta parábola del hijo pródigo. Denk op dit moment aan deze vergelijkenis van de verloren Porque zoon. Porque a veces leemos y no paramos para pensar sobre ella. Want soms lezen en denken we er niet over na om, om denken we er niet over na. en este momento en el poder de Dios. Denk op dit moment aan de kracht van God. Para liberar, para salvarle. Om te redden, om te, om te para genezen, om te vergeven. Usted que está aquí, que ya es que ya recibió este perdón de Dios. Jij die hier bent, dat de vergeving van God al hebt ontvangen. sepa que ha recebido também roupa nova. Weet dat je nieuwe kleding hebt ontvangen. Sapatos novos. Nieuwe schoenen. Anillo de autoridade. Ring van autoriteit. El Señor quiere que viva en el nivel de autoridad. God wil dat je leeft op een niveau van autoriteit. Toda obra do inimigo preparada contra ti não prosperará. Alle werk van de vijand tegen jou is um, ehm, um, ehm, gemaakt zal niet verspoeden. Tienes la autoridad de Dios. Je hebt de autoriteit van para God toda obra del mal. om alle werk van het kwade te, te verbreken. Y si hay alguien aquí que siente que aún es de hijo pródigo En als er iemand is hier dat zich voelt als een verloren zoon. y que necesita este beso, En die deze kus este nodig heeft. abrazo, deze knuffel nodig heeft. esta sandalias, esta ropa, este anillo, ring. Venga al Señor en esta Kom in Él solo te puede ayudar. Alleen Hij kan jou Él solo te puede perdonar. vergeven. Perdona en esta noche, en esta mañana. Vergeef, vergeef vandaag. A todos aqueles que te heriram, que te fizeram mal. En ieder die jou pijn heeft gedaan. Perdona nesta manhã. Vergeef deze ochtend. A todos aqueles que te ha hecho maldade em tu vida. En ieder die kwaad heeft gedaan in jouw leven, die jou hebt laten lijden. Quizás tantos anos passaram. Misschien zo, zoveel jaren geleden. Pero como no perdonaste. Omdat je niet hebt vergeven. Todavía sigue con el problema en tu vida. nog steeds met dat probleem in jouw leven. Y hoy el Señor te quiere perdonar. En vandaag wordt God jou vergeven. Pero tú tienes que perdonar. Maar jij moet vergeven. Aquellos que te hicieron mal. Jij moet hun vergeven die jou kwaad hebben gedaan. Hay personas que dicen, er zijn mensen die zeggen: Yo perdono. Ik vergeef. Pero Dios tiene que cambiar mi corazón. Maar God moet mijn hart veranderen. Dios mismo tiene que cambiarme. God moet mijzelf veranderen. Para que yo perdone. Zodat ik kan vergeven. No es correcto decir eso. Zo is het niet. Zo zit het niet in elkaar. Usted está correndo algo que usted tiene que hacer y echando en las manos de jij Dios. Jij neemt nu iets dat jij moet doen en je zet het in Gods handen. Y Dios dice para usted. En God zegt tegen jou. Perdone usted. Vergeef jij. Perdone. Vergeef. Para que yo también te zodat perdone. ik ook kan vergeven. Alabado sea Dios. Geprezen zijn God.